Jan van der Putten met het NOS-journaal. Duizenden mensen demonstreren in Rome, de Italiaanse hoofdstad... tegen het Europese plan voor herbewapening. Tot de betoging was opgeroepen door de populistische Vijf Sterrenbeweging. Volgens die partij is er behoefte aan een weg naar vrede... en niet aan een bewapeningsplan dat 800 miljard euro kost. Partijleider Conte noemde de herbewapeningsplannen van de Europese Commissie waanzin en verspilling. Het aantal natuurbranden is opvallend hoog. De brandweer bestreed er dit jaar tot nu toe 166. Dat zijn er bijna net zoveel als heel vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Het is op veel plaatsen droog. Deze week was er nog een grote brand op de Ginkelse Heide... door een oefening van Defensie. Vanmiddag ging bij Ridderkerk een stuk natuur in vlammen op... waarschijnlijk door brandstichting. Bij een grote rit voor wielertoeristen in Vlaanderen is een Nederlander overleden. Hij werd onwel op de Taaienberg. Bij een andere beklimming overleed een Fransman. Een derde deelnemer die onwel was geworden werd met succes gereanimeerd. Aan de rit, op het parcours waar morgen de Ronde van Vlaanderen wordt verreden... deden bijna 15.000 mensen mee. Paris Saint-Germain is voor de vierde keer op rij kampioen van Frankrijk. De Franse topclub won in eigen huis met 1-0 van Angers. Het gat met de nummer 2, AS Monaco, is daardoor 24 punten...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 Deze week, eh, even kijken wat er deze week op nummer 1 staat in de Nightwalk 10. Ook muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Zaterdag 5 april, de eerste zaterdag van de maand. Hè? En eh, ik heb eh, slecht nieuws, want er is een club die is afgelopen zondag... was laatste feestje, meen ik. En toen hebben ze maandag de stekker eruit getrokken. We een heel bekende club. Vroeger al een bekende club. En toen eh, kwamen de nieuwe eigenaren in. En eh, toen zat er nog een museum in. Ga ik je straks meer over vertellen. Maar muziek onderweg, Angelo Ferrer. Maar eerst die Luca Olovoto met Remember. Oude gouden klassiek uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. Luister maar. zaterdagavond op ZFM. House, tech house, big room, dance, R&B, and a lot more. If it's got a beat to make you move, it's right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C C C FM FM FM. FM. Zandvoort. More music, less talk. Nightwalk main stage. another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. van Nari, Nabook met All That She Wants. Dat is natuurlijk een oud nummer van Ace of Base. Nieuw jasje gestoken 2025 versie. Daarvoor hoorden we Angelo Ferreri en Pietro eh, over Jack met Be Nice. En zo werd het even tijd voor een beetje shownieuws. Mariah Carey die eh, eiste 180.000 dollar. Dat is pak een beet 164.000 euro van songwriter Vince Vance. Die haar van plagiaat beschuldigde met haar kersthit All I Want For Christmas Is You. De zangeres wil met het geld de advocaatkosten betalen. De 56-jarige Carey telt dat zij die tienduizenden dollars heeft uitgegeven aan advocaten... die in totaal 200 95 uur hebben gewerkt... om de ongegronde moties van de advocaten van fans te ontkrachten. Zo meldt eh, de music website Billboard. Dus eh, er komt nog een staartje aan. En eh, de toppers, ja, die staan de komende winter... met een reeks kerstconcerten in Rotterdam. Ahoy. Gerard Jonen, Jeroen van der en René Vroger en Jan Spits spelen... voor kerstmis in totaal zes shows. Ze doen dat in ere van hun 20-jarige jubileum. En de Christmas Party of the Year vindt plaats op 18, 19, 20, 22, 23 en 24 december in Rotterdam. Ahoy. Zo Studio eh, Melten Concerthal. Dus eh, weet je dat ook meteen. CFM Zandvoort, muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Straks de party-update, wat voor leuke feestjes staan er allemaal gaande. Her en der in eh, Amsterdam. Er is muziek, Risk Assessment met Juicy Smollett. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. FM. FM. Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. CFM Zandvoort, de Nightwalk Mainstage. Zaterdagavond, jouw warming-up voor jouw stapavond. Voor de muziek van Caparzo met Let Me Tell You. Nou, voor uh, Next Helen Bruner en Terry Jones met My Desire. En dat was eh, de Scott Diaz eh, Extended dub die je hoorde. En zo werd even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. Eerste zaterdag van april. En we hebben afgelopen dagen lekker weer gehad. Dus ja, ik ga bijna zeggen dat voorspelt alleen maar goed nieuws. <laughs> Maar ja, hè, april, die doet wat hij wil. Hè? Dus Nederland is zoals altijd een paar dagen mooi weer. En dan, je mag het niet zeggen, maar dan komt de regen er weer aan. Wat is tijd voor de party update? Zoals altijd, zoals alle eh, altijd beginnen we even met uh, wekelijks feestje in Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. zijn eigen zijn Raimundo. Hij doet daar de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Plastic Funk, Energy, MC Janto en Sexy Mr. S. Eh, is, uh, is daar ook aanwezig op de saxofoon. Dus uh, Raimundo vanavond in Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we wat verder lopen, vertel ik je elke week de oude It. Het heet de tegenwoordige Throwback, afgekort THRW. Nou ja, het heet Club R, maar ze hadden elke zaterdag het feest Throwback moet ik zeggen. Het is niet meer. Ze hebben zondag, meen ik, het laatste feestje gehad. Of zaterdagavond, maar de stekker is eruit. Er zat eerst nog een museum in. En dat is ook uiteindelijk failliet gegaan. En eh, ja, ze kennen het niet meer aan. Het is, eh, het is te duur. En eh, ja, de club loopt goed. Maar financieel is het niet meer haalbaar. Dus de stekker is eruit getrokken. Dus geen Club er meer. Hoe lang het duurt. Misschien dat ze een doorstart maken. Maar ja, het is altijd een beetje een verrassing. Je ziet, sinds de corona gaan er heel veel bedrijven gaan er, ja, stuk, failliet. Dus ja, geen throwback meer in Club Air. Maar als we doorlopen, dan eh, een stukje doorlopen... dan kom je op, uh, op de Melkweg uit. De Melkweg. Daar is het wekelijks feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht. Het is op de Lijnbaasgracht. Een hele lange, lange, lange gracht. De huisnummers eh, heb je niet van mij, maar kom pakken beet bij 234. En er staat er nog een aatje voor. Achter eigenlijk. Encore, wekelijks feestje, hiphop en R&B. De home of hiphop en R&B. Voor meer informatie check de website Encore aan elkaar geschreven. AncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl. Dan vind je ook eh, genoeg informatie. Het is iedere zaterdag de best hip-hop, RB, afro en dancehall. En je hoeft geen lidmaatschap te hebben, maar je moet wel 18 eh, jaar of ouder zijn. Dus eh, zonder idee kom je gewoon niet binnen. En dan moeten we ook kijken naar nieuwe, nieuwe locaties. waar in ieder geval, op nieuwe, leuke locaties waar we, waar we wat gaan over vertellen. Want ja, club er is niet meer. Maar ik heb nog wel een ander feestje. De Thuishaven, een dagfeestje. Clapton, het is drie uur setje. En nou, daar kan je natuurlijk nog collega's, vrienden meegenomen. Het is vanmiddag begonnen om 1 uur. Het duurt tot 11 uur vanavond in de thuishaven. Het thuishaventerrein eh, op de contactweg in eh, Sloterdijk. En eh, voor meer informatie check de website thuishaven.nl. Thuishaven.nl. En de line-up natuurlijk, hoe kan het ook anders? Kleptoon, 3 uur achter de deks. En dan heb je nog uh, Dan, die komt voorbij. Kim Chaos en Simon Kitso. Dus dat tot vanavond 11 uur. Thuishaven, Kleptoon, drie hour setje. En natuurlijk, ja, is niet alleen. En tot zover ook de party update. Terug naar de muziek. Daarvoor zie je aan hier radio gekluisterd. CFM Zandvoort Nightwalk Mainstage met nu Black Child met Nothing Better Than Music.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 was muziek van uh, Cubico met You Must Cry. En daarvoor de eh, Jackers Revenge met Walk Away. En dan hebben we een klein foutje in onze playlist gemaakt. Eh, ja, ik maak elke week een playlist. En ja, ik had eigenlijk iets anders op nummer 1 <laughs> toen op die lijst. Toen ik de lijst van de week maakte. Op ieder geval de lijst, de plaatjes die ik allemaal uitgezocht heb voor dit programma. Dus ga ik zo meer over vertellen. In ieder geval, de Nightwalk 10, welke plaats er erg populair in de clubs op de streams, op de radio en natuurlijk op de in- en outdoor festivals. Deze week op 10, Kasim en Dark eh, Diali met de eh, If You Want extended eh, mix. Op 9, Adventures of Stevie V. En eh, Paul Show die heeft een remix gemaakt voor Dirty Cash, Bonnie Talks. Op 8, Thomas en Filterheads. En Hot Since 82, die maakte de remix voor Sunshine 2025. Op 7, Just Butler met No Joe. Die is nieuw binnengekomen in de lijst. Op 6, de Shapeshifters met eh, Lola's Team. Alleen dan in de Tripleism Extended Remix. Op 5, Colter met All Across Nations. En op 4, Armand van Helden, A-Track en Duck met Falling in Love. Dit keer de remix gedaan door uh, Butch. En op 3, Chris Lake, Abel Balder met Ease My Mind. Op 2, ook een nieuwe plaat. Die had ik eigenlijk op één verwacht. Maar Lucy at Dope Earth met Alien met Funky Shit. Ik week op één. Black Child uit Italië met Nothing Better Than Music. Nou, die heb ik eh, in het vorige blogje <laughs> helaas al gedraaid. Nou ja, helaas. Je hebt hem gehoord, de nummer 1 het Nightwalk 10. Dus ik heb andere muziek voor je. Stevige muziek. Wat dacht je van Sherman Shermanology met A Beat of the Drum? That's right. That's right. That's right. and I'm back with an 808 cause I'm bossy. parties at. Only on ZFM. Right the Nightwalk main stage. Playing all the hits, all the hits on CFM's Nightwalk. Just hit that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. Just hit that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. Just hit that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. Just hit that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. donna donna shake that thing, yeah. Donna donna shake that thing, yeah. Donna donna shake that thing, yeah. Donna donna shake that thing, yeah. Donna donna do it on Rebecca. on, get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy, get crunked up, percolate anything you want for call it Toss it deep, I don't get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy, get crunked up, percolate anything you want for call it Toss it deep, I don't get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep Get drunk, up, percolate anything you want, because it's hustling deep, but don't get busy. Just Zandvoort en Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond zijn we bij. Zometeen onderweg uh, eh, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Straks in derde uur klinkt we helemaal naar Italië. De beste van de club die daar met DJ Kamskelly. Zojuist hoorden we muziek van Shannon Paul met Cap Busy in de Artmat Extended Club X. Na hoorde Burns met uh, Salamanca. Maar dan in de Carl uh, eh, Cox Extended Remix. Carl Cox, oude man. <laughs> ik mag het zeggen, ik word nog... Ik word 50, dus maar hij is even een stuk ouder dan ik. Maar hij heeft al eh, mega vaak eh, gezegd, ik stop ermee. Maar hij kan het niet laten, dus eh, je hoort het nog steeds overal. en als je naar je pizza gaat, kom je hem zeker tegen, Mr. Carl Cox. Boom van een vent. En hij draait stevig, maar zeker lekker. Die hem zelf voor het eerste uur zit erop. Zometeen het nieuws en weer. Ik laat je achter voor nu met Crystal, met de Days en de Notes.